Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zo'n 50 scholieren van het VMBO Maastricht hebben een gesprek gehad met minister Slop. De leerlingen krijgen geen diploma, terwijl ze wel zijn geslaagd voor het centraal eindexamen. Volgens de onderwijsinspectie hadden ze nooit examen mogen doen... omdat ze niet alle vakken van het schoolexamen hadden afgerond. In totaal geldt dat voor 354 VMBO-scholieren. De leerlingen hopen dat de minister hun centraal examen alsnog geldig verklaart. Minister Slop wil de leerlingen morgen meer duidelijkheid geven over hun situatie. De kledingwinkels van Man at Work zijn failliet. Gisteren werd bekend dat er uitstel van betaling was aangevraagd... en later stelde de bewindvoerder vast dat een faillissement onafwendbaar was. Man at Work heeft 27 vestigingen in Nederland... en er werken ongeveer 425 mensen. De curator probeert zoveel mogelijk winkels open te houden... en onderzoekt een doorstart. Malta is toch bereid om het schip van de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline toe te laten. Het schip met 230 migranten aan boord werd tot nu toe geweigerd door Malta en Italië. Maar nu laat de Italiaanse premier Conte in een verklaring weten dat het schip toch in Malta kan aanmeren. Italië heeft toegezegd een deel van de vluchtelingen op te nemen. De Italiaanse regering neemt het de Duitse hulporganisatie kwalijk dat ze de migranten uit het water heeft gehaald, terwijl de Libische kustwacht onderweg was. Er komt definitief een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Zoals verwacht heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet waarin dat wordt geregeld. Het gaat om een beperkt verbod. In het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen is het in de toekomst niet toegestaan boerka's, niqabs, bivakmutsen en integraalhelmen te dragen.